7 uur. Marnix Zampersen met het NOS-journaal. In verpleeghuizen is het aantal sterfgevallen en besmettingen door corona flink toegenomen... zegt de Vereniging van Specialisten Ouderengeneeskunde. Volgens de vereniging gaat het om meer gevallen dan uit de RIVM-cijfers blijkt. Uit patiëntendossiers wordt duidelijk dat zeker 184 verpleeghuisbewoners... bij wie het virus was vastgesteld zijn overleden. Nog eens 97 mensen zijn overleden met een verdenking van het virus... De vereniging vindt dat er in verpleeghuizen meer beschermende middelen moeten komen. In één dag hebben ruim 35.000 ondernemers bij het UWV een aanvraag ingediend... voor een tegemoetkoming in de loonkosten. Met de regeling kunnen bedrijven maximaal 90% van het salaris krijgen... van personeel voor wie tijdelijk geen werk is. De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van het omzetverlies. In Frankrijk is de criminaliteit vorige maand flink gedaald. Waarschijnlijk als gevolg van de strenge coronamaatregelen. Het gaat gemiddeld om 45 procent. Er waren minder inbraken en autodiefstallen. Wel was er meer huiselijk geweld, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. De daling van de criminaliteitscijfers komt volgens het ministerie ook... omdat het door de coronamaatregelen lastiger is om aangifte te doen. Een ruime meerderheid van de voetbalsupporters vindt dat de Nederlandse competities dit seizoen niet moeten worden uitgespeeld zonder publiek. Het gaat om 69 procent, blijkt uit een enquête van Supporterscollectief Nederland. De resultaten van die enquête worden morgen meegenomen in het overleg over hoe het verder moet met het voetbalseizoen. Onder meer de KNVB, clubs, spelers en scheidsrechters zijn daarbij aanwezig. Het weer. Vanuit het westen meer bewolking en af en toe lichte regen.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 You got gladness in love 12 o'clock high. Everybody, bring your body to Love Town. A midnight madness, a moonlight gladness in Love Town. Put your hands together. Everybody, bring your body to Love Town. and me, baby, sing. Everybody give your body ooh, one time to love time.